あ。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 Hij heeft de fractieleiders uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Opstelten leidt de onderhandelingen over een minderheidskabinet van VVD en CDA... dat kan rekenen op gedoogsteun van de PVV. De informateur geeft vanmiddag een toelichting op zijn opdracht. Bij Aruba is een speedboot onderschept met 70 kilo cocaïne. De speedboot werd midden in de nacht ontdekt door de kustwacht... en toen de zes opvarenden de patrouille in de gaten kregen... gingen ze met hoge snelheid vandoor. Maar tijdens de achtervolging sloeg hun boot om... en konden ze eenvoudig uit het water worden gevist. Na inspectie van de speedboot werden vier balen cocaïne ontdekt. In Kenia wordt rekening gehouden met ongeregeldheden na het referendum over de nieuwe grondwet. Het is vrijwel zeker dat de kiezers in meerderheid ja tegen de nieuwe wet hebben gezegd. De nieuwe grondwet beperkt onder meer de macht van de president. Gevreesd wordt dat teleurgestelde tegenstemmers rellen zullen veroorzaken. In 2007 was er een golf van geweld in Kenia na de presidentsverkiezingen. Bij hevige ongeregeldheden kwamen toen zo'n 1300 mensen om het leven. Zuid-Korea is begonnen met grootschalige militaire oefeningen om vijandelijke onderzeeërs te onderscheppen. De Zuid-Koreaanse regering heeft het communistische Noord-Korea gewaarschuwd dat er geen provocaties worden geduld. De oefening is een reactie op de aanval op een Zuid-Koreaans marineschip in maart. Algemeen wordt aangenomen dat dat schip is getorpedeerd door Noord-Korea. De iPhone van Apple kampt met een serieus veiligheidsprobleem. Daarvoor waarschuwt een Duitse overheidsinstantie die zich bezighoudt met de beveiliging van informatie.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 alone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 venha on call. não cá. Venha não cá. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread.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 soul. Yeah.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 one for the now and for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man a for the quota. Down in the Badlands, she was saving up best for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 if it's not